Op tal van plaatsen wordt vandaag geprotesteerd tegen verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar. De vakbonden hebben werknemers opgeroepen om rond het middaguur 65 minuten in actie te komen. De acties kunnen werkonderbrekingen zijn of verlengde pauzes of iets ludieks. De staking bij het openbaar vervoer in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag is gisteren door de rechter verboden. Volgens de rechter hebben de bonden geen conflict met de werkgever, maar met de politiek en mag er dus niet worden gestaakt. De politie in Brabant heeft in het dorp Nuland 4000 kilo vuurwerk onderschept. Het is de eerste grote vuurwerkvondst van het jaar. Het vuurwerk, waaronder een grote hoeveelheid lawinepijlen, lag in een zeecontainer en in een schuur. Er is niemand aangehouden. Diego Maradona zegt dat hij zich beraadt op zijn positie als bondscoach van de nationale ploeg van Argentinië. De voormalige verdette krijgt veel kritiek omdat Argentinië het WK in Zuid-Afrika dreigt te missen. Het land staat vijfde in de kwalificatie en alleen de eerste vier landen plaatsen zich rechtstreeks. Komende week speelt Argentinië tegen Peru en Uruguay. En na die wedstrijden maakt Maradona bekend wat hij wil gaan doen. Hij liet al wel doorschemeren dat hij alleen wil doorgaan als aan zijn voorwaarden wordt voldaan. In Tilburg is een ijshockeywedstrijd gestaakt wegens mist. Het zicht was zo slecht dat de spelers elkaar in de puck niet meer konden zien. De scheidsrechter vond dat te gevaarlijk. De mist in de ijshal was vermoedelijk het gevolg van een te hoge luchttemperatuur boven het ijs. De bekerwedstrijd ging tussen de Tilburg Trappers en de Nijmegen Devils. Ook de 1600 supporters zagen niet veel meer. De glazen wanden voor de tribunes zaten vol condens. De wedstrijd wordt in zijn geheel overgespeeld. Het weer nog vannacht bewolkt en soms wat regen. Overdag meer regen, maar wel zacht, een graad of 19.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 I got a riding in your car. You turn on the radio. You're pulling me